uur. Polen is mogelijk terechtgekomen in voedsel in Nederland. De Poolse Voedsel- en Warenautoriteit doet al een paar weken onderzoek naar de aanwezigheid van strooizout in Poolse producten als deegzuurkolen en zilveruitjes. Het zout is volgens CDA-europarlementariër Esther de Lange ook geëxporteerd naar Nederland en mogelijk ook hier verwerkt in producten. Ze wil nu dat de Europese Commissie hier snel op reageert. In principe is strooizout ongevaarlijk voor de gezondheid, behalve als er producten zoals antivries aan zijn toegevoegd. Shell stopt met de invoer van olie uit Iran. Volgens topman Vozer sluit zijn bedrijf zich daarmee aan bij de sancties van het Westen tegen Teheran. De Nederlands-Britse oliemaatschappij vervoert nu nog dagelijks zo'n 100.000 vaten Iraanse ruwe olie naar Europa. En nog eens 100.000 vaten gaan dagelijks naar Japan. De Verenigde Staten importeren geen olie uit Iran. De Amerikanen leggen sancties op aan landen die zaken doen met Iraanse olie-exporteurs. De Verenigde Staten hebben de Nederlandse eilanden Curaçao en Sint Maarten op een zwarte lijst gezet wegens witwaspraktijken en drugshandel. Op die lijst staan 65 landen waar criminelen volgens de VS het makkelijkst geld kunnen witwassen. Curaçao zou steeds meer fungeren als doorvoerhaven van drugs van Zuid-Amerika naar Europa. Ook wordt drugsgeld er volgens Amerika witgewassen in casino's. En Sint Maarten is volgens de VS kwetsbaar vanwege de vrijhandelszone met het Franse deel van het eiland. De Britse koningin Elisabeth begint vandaag aan een rondreis door Groot-Brittannië ter ere van haar diamantenjubileum. De aftrap van de tour is in Leicester. De 85-jarige Elisabeth viert dat ze 60 jaar op de troon zit. Ze zal tot 25 juli bezoekjes afleggen in heel Groot-Brittannië. Ter ere van het jubileum zal later dit jaar nog een concert worden gegeven in Londen... met onder andere Elton John en Paul McCartney. Ook komt er een tocht van historische schepen over de Theems. En dan het weer. Eerst nog veel zon. In de loop van de dag stapelwolken. Dan neemt de kans op een bui toe.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 Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden over Amersfoort, over de A27, A28, A1 en de A30 elkaar nog 43 kilometer file. Ik noem de langere files. Die staan op de A4 hoofdlied richting Vlaardingen. Tussen de knopen de Benelux en Ketelplein 6 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoudendorp 8. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor het knopen Raasdorp 4 kilometer. De A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staat inmiddels voor knopen Lunette eh, 3 kilometer. Dat is dus die aanrijding. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Marsbergen 4 kilometer. Dat is ook een aanrijding. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A15 Rotterdam Europort voor knooppunt Benelux 3. A16 Breda Rotterdam voor het knooppunt Bresseplein 4 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland Gouda is bij Schiedam de rechte ook nog dicht door opruimwerkzaamheden.